uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Door een fout van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... zijn zeker 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel... mogelijk in gevaar gekomen. Hun persoonsgegevens zijn per ongeluk op de site van het COA gepubliceerd... meldt de krant NRC. De privacygevoelige informatie had moeten worden geanonimiseerd... maar dat is volgens het COA niet gebeurd door een menselijke fout... Met twee asielzoekers was het risico zo groot dat direct werd ingegrepen. Eén werd verhuisd naar een andere COA-locatie. Voor iemand anders werd de politie ingeschakeld. Het aantal mensen in de bijstand is voor het eerst in 2,5 jaar tijd weer gestegen. Het afgelopen half jaar kwamen er 12.000 mensen met een bijstandsuitkering bij, meldt het CBS. De stijging was het grootst in het tweede kwartaal. Vlak voor het begin van het tweede kwartaal brak de coronacrisis uit. En vooral jongeren belanden meer in de bijstand. De groep onder de 27 jaar kwamen er het afgelopen jaar 5% meer mensen met een uitkering bij. In Uden is gisteravond een man doodgeschoten. De toedracht is nog onbekend. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar is later alsnog overleden. De schutter ging er vandoor. De politie hield later twee verdachten aan. Bij het zoeken naar een derde betrokkenen is een politiehelikopter ingezet. Ajax-voetballer Donny van de Beek verkast naar Manchester United. De Engelse club betaalt naar verluid zo'n 45 miljoen euro voor de Ajax Seat. Van de Beek tekent een contract voor vijf jaar bij Man United. De 23-jarige Van de Beek maakte in 2015 zijn debuut in het eerste van Ajax. De tienvoudig international maakte in 118 competitieduels 28 doelpunten... Er was ook belangstelling voor hem bij onder meer Real Madrid en FC Barcelona. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Later vandaag af en toe zon en plaatselijke buitje bij hooguit 19 graden.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 Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. qui va se négliger, je vais pas me négliger, euh, si c'est fini, c'est la vie. Je sens les people, les people, oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Je la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. Tu pas dans les délires de vice. Tu penses assurer, c'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Il m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien ma mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah.